NOS Nieuws van 5 uur. Maanschreurs met het NOS Journaal. Bestelbusjes die op diesel rijden stoten veel meer schadelijke stoffen uit dan tot nu toe werd gedacht. De Volkskrant schrijft dat uit een onderzoek van TNO blijkt dat ze gemiddeld zes keer meer stikstofoxide uitstoten dan de limiet. Het slecht de Opel Vivaro, Mercedes Sprinter en Renault Traffic. TNO publiceerde de testresultaten al eerder, maar zonder de merknamen en modellen van de bestelbusjes. Fabrikanten zeggen dat ze de uitkomsten niet erkennen omdat de test volgens hen niet voldoet aan de Europese regels. Ook zouden de auto's slecht scoren door een hoge kilometerstand of aanpassingen aan de carrosserie. Bij een inloopavond van de gemeente Tilburg over de stofgroom 6 zijn de emoties hoog opgelopen. Volgens Omroep Brabant kwamen er zo'n 80 mensen op de bijeenkomst af. Sommigen schreeuwden en eisten schadevergoeding. Pas geleden werd bekend dat bijna 600 mensen met de kankerverwekkende stof hebben gewerkt bij het schuren van treinen. Groom 6 zat in de verf. In vaste vorm is het onschadelijk, maar tijdens het schuren komt de gevaarlijke stof juist vrij. Aanwezigen van de inloopavond zeiden dat de werkplaats meestal vol stof hing. Soms liepen mensen er zonder masker doorheen. Het opslaan van hoog radioactief afval en petten gebeurt onveilig en onwettig. Dat zegt oud-directeur Frans Saris van het Energieonderzoekscentrum Nederland. Volgens hem kan de kernreactor door de slechte beveiliging een aantrekkelijk doelwit zijn voor terroristen.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 say change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 I would draw.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 vertel eh, me hoe je sterren staat. ZFM. Holy Ghost. Holy Ghost religion. It's a Holy Ghost religion. Jesus gonna make mine. And when you wake up.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 ZFM.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 nobody got hurt. On the up now. Oh, you want the sex, man, yeah. Take your hand and look now. And honest, it's okay. Man, it's I need.